uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het verbod voor Ebru Umar om Turkije uit te reizen is opgeheven. De columniste heeft het land inmiddels verlaten, zegt minister Koenders. Hij noemt het uitstekend nieuws dat ze terug naar Nederland kan. Umar kreeg het uitreisverbod opgelegd omdat ze president Erdogan zou hebben beledigd. Ze mag nu in Nederland afwachten of de Turkse justitie daadwerkelijk tot vervolging overgaat. Bij een gewapende overval op een woning in Landgraaf zijn vanavond twee mensen gewond geraakt. De overvallers droegen politieuniformen. Een van de bewoners werd neergeschoten. Daarna volgde een worsteling waarbij ook een van de daders geraakt werd. Samen met de andere overvaller wist hij te vluchten. Een paar straten verderop namen ze onder bedreiging van een vuurwapen een auto mee. Ze zijn nog voortvluchtig. In Frankrijk wordt een omstreden arbeidswet per decreet ingevoerd. Premier Valls heeft besloten het parlement er niet over te laten stemmen. De wet maakt het voor werkgevers gemakkelijker om personeel aan te nemen en te ontslaan. Dat moet een impuls geven aan de werkgelegenheid, maar tegenstanders zijn bang voor een averechtseffect. De aankondiging van de wet leidde de afgelopen weken tot felle protesten in Franse steden. Filmmaker Louis van Gasteren is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij was actief op veel fronten. Zo gaf hij boeken uit en richtte enkele productiemaatschappijen op. Ook was hij betrokken bij het voorlichtingscentrum op Neeltje Jans in de Oosterschelde. In 1952 maakte Van Gasteren zijn eerste film, Bruin Goud, over cacao en chocola. Als FC Twente zijn licentie houdt, mogen supporters van bezoekende clubs volgend seizoen gratis naar binnen. Met dat gebaar wil de club uit Enschede de andere clubs in de eredivisie tegemoetkomen. Die vinden dat ze benadeeld zijn omdat Twente door oneerlijk financieel beleid succes heeft geboekt. Twente wil de clubs ook financieel tegemoetkomen. Het weer, vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen in het noorden eerst nog bewolkt, later overal zon. Aan het eind van de dag ontstaan er weer nieuwe buien met lokaal hagel en onweer.